Er zaten leden van reddingsdiensten in. De oorzaak van de crash is niet bekend. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft een verzoek van Republikeinen om de verkiezingsuitslag in Pennsylvania ongeldig te verklaren afgewezen. De rechters waren het voor zover bekend eens dat er geen reden is om een eerder oordeel van de hoogste rechter in de staat in twijfel te trekken. Republikeinen hadden bezwaar gemaakt tegen het gebruik van stemmen per post. Het Hof in Pennsylvania stelde eerder al dat de bezwaren bedenkelijk waren... omdat de wet die poststemmen mogelijk maakt al een jaar eerder is aangenomen. Joe Biden kreeg in Pennsylvania 80.000 stemmen meer dan president Trump. Als de coronacijfers voldoende dalen, mogen eerst de restaurants open en pas later de cafés, zei premier Rutte in de persconferentie over de coronamaatregelen. Voor restaurants kan van heropening sprake zijn als het aantal IC-opnames daalt tot onder de 10 per dag. Voor cafés is een verdere daling nodig omdat mensen daar dicht op elkaar staan en er meer alcohol in het spel is, zei Rutte. De Nederlandse handbalsters zijn bij het Europees kampioenschap in Denemarken door naar de volgende ronde. Makkelijk ging het niet. Nederland speelde tegen Hongarije en ze moesten winnen. Vlak voor rust stonden ze achter met 14-10. Maar uiteindelijk konden de handbalsters de achterstand wegwerken en werd het 28-24. In de volgende ronde, de hoofdronde, speelt Nederland alleen tegen de landen waar het nog niet tegen gespeeld heeft.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 We're gonna feel something different. It will set you free if you just tell me every secret I listen. We're all scared to fly, still we try. Learn to be brave, see the other side. paradise, paradise, paradise. Close your eyes, find paradise, paradise, paradise.